Levi van Eck met het NOS-journaal. De Duitse minister van Economische Zaken dreigt met juridische stappen tegen farmaceuten... die te laat coronavaccins leveren aan de EU. In de krant Die Welt zegt hij dat geen enkel bedrijf achteraf een ander land kan bevoordelen boven de EU. De Duitse minister verwijst naar de hoog opgelopen ruzie tussen de EU en AstraZeneca over de levering van vaccins. Volgens Brussel krijgen de Britten een voorkeursbehandeling. AstraZeneca ontkent dat. Vorige week dreigde Italië ook met juridische stappen tegen farmaceut Pfizer... vanwege vertragingen bij de beloofde levering van het vaccin. In een verzorgingshuis in Ridderkerk in Zuid-Holland... is bijna de helft van de bewoners besmet met het coronavirus. Regio Omroep Rijnmond zegt dat 39 bewoners zijn besmet... en ook zeker 14 medewerkers. Het virus zou via een mantelzorger zijn binnengekomen. Er is één bewoner overleden. Bewoners worden opgevangen in een coronacentrum. Bij een busongeluk op Cuba zijn minstens 10 mensen omgekomen. Ook nog eens 25 mensen raakten gewond. In de bus zaten allemaal leraren die onderweg waren van de hoofdstad Havana naar huis. Ze hadden hun onderkomens in de hoofdstad afgestaan aan mensen die in quarantaine moesten. De bus was gehuurd door het ministerie van Onderwijs. Gisteren was er ook een zwaar ongeluk in Cuba met een helikopter. Vijf mensen kwamen om het leven toen het toestel neerstortte. In een flat in Heemskerk in Noord-Holland is een dode gevonden. Agenten gingen naar de flat na een melding dat er iemand op de grond lag... die waarschijnlijk was neergestoken. Buurtbewoners zouden geschreeuw hebben gehoord, zeggen lokale media. De politie heeft drie mensen aangehouden en doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.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 We spend the money that we don't possess. Our religion is to go and blow it all. So it's shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more. A lot more than we had before. So take me to mess up money and things When you're broke, go and get a loan Take out another mortgage on your home Consolidate so you can afford To go and spend some more when you get bored All we ever want is more A lot more than we had before So take me Are you feeling broken?